De uiteindelijke opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2011 was 55,9%. Dat was opvallend hoog. Bij de verkiezingen daarvoor daalde het opkomstpercentage steeds. De opkomst ligt altijd een stuk lager dan bij de Tweede Kamerverkiezingen. Voor de Provinciale Staten en de waterschappen kan nog gestemd worden tot 9 uur vanavond. In Afghanistan zijn zeven burgers omgekomen door een zelfmoordaanslag met een vrachtwagen vol explosieven. Tientallen mensen raakten gewond. De aanslag was in de zuidelijke provincie Helmand en was gericht tegen overheidsfunctionarissen. De Afghaanse veiligheidsdiensten lanceerden een maand geleden een nieuwe operatie tegen onder meer de Taliban in de provincie. Een week geleden vielen ook al zeven doden bij een zelfmoordaanslag op een controlepost. In Frankfurt is het tot ongeregeldheden gekomen tussen linkse betogers en de politie. Volgens de politie zijn er 80 agenten gewond geraakt doordat er bijtende vloeistof naar ze is gegooid. Demonstranten protesteren in Frankfurt vanwege de opening van het nieuwe gebouw van de Europese Centrale Bank. De betogers willen dat openingsfeestje verstoren omdat ze het niet eens zijn met de crisispolitiek van de ECB. Ze verzamelden zich bij het nieuwe gebouw van de bank, maar ook op andere plekken in Frankfurt. Zo'n 350 mensen zijn opgepakt. Het gaat weer goed in de metaalsector en daarom eisen de vakbonden voor de 140.000 werknemers een loonsverhoging van 3%. Volgens de bonden is dat terecht, omdat er over de volle breedte in de metaal- en elektrotechnische industrie sprake is van herstel. Volgens de FNV tonen de recordresultaten van bijvoorbeeld ASML en NXP aan dat het weer goed gaat. De onderhandelingen tussen de bonden en werkgevers beginnen volgende week. Het weer. Veel zon vandaag. In het zuidoosten en oosten kan het 17 graden worden. Aan de kust een stuk frisser. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er staat een file op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond, 5 kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook.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 Goedemiddag. Het is uh, woensdag, het is, uh, nou ja, het is uh, eh, 18 eh, maart, het is de dag van de verkiezingen. En eh ben benieuwd hoe er in Zandvoort gestemd gaat worden eh, deze, deze tijd. Ik weet het niet. Ben benieuwd. Ben In ieder geval, eh, dit is weer CFM Lunch op deze, deze woeste woensdag. Straks de vinyljaren en ehm, met de Birds en eh, Melanie en Golden Earring vandaag. Jawel. En in dit programma natuurlijk zometeen om half 1, half twee het regio nieuws. Het recept van de dag als alles, eh, ja dat heb ik ook. Ja. Moet alleen nog even kijken of ik een agenda kan vinden. Maar, nou ja... geen 3 in 1 vandaag, want de computer hier doet niet wat hij, eh, wat hij moet doen. Wat ik wil dat hij doet. Ja, eh, nou ja, kijk wel, misschien lukt het alsnog. Maar we kijken wel even. Eh, nou ja, we gaan er gewoon weer gezellig twee van maken. En straks eh, de dat wordt ook leuk. Denk ik. Ja. dat is leuke muziek allemaal. Dus eh, kan ooit anders eens goed gaan. Nou, laten we dan maar beginnen met een leuk plaatje. Ik weet maar nooit wat goed voor is. Hè? Zo is het Don't ever look down on a broken man pulls himself up the best he can. Never to reopen the worthless door, not the way he's done before. And as they all stood up to see, they lit the fire to burn in front of me. The broken man must hang down from a tree, and all because they say, Guilty, guilty. Oh, ladies, let me be. Please don't judge me. tears and lies. Guilty as the liars plead, spreading rumors about me. Bravest fools around you see are the ones neglecting what they feel. Live to the fullest, take what you need to steal. The only thing so real. Guilty, guilty. Oh, lady, let me best he can, never to reopen the worthless door. It's not the way you know you know you're guilty, guilty. sometimes we need to be guilty, guilty. slide. So come on, let it go. Oh, just let me. Why don't you? 18 maart. En niet vergeten te gaan stemmen. Onbelangrijk hoor, dat je dat wel doet. David Bowie. En eh, dat heet eh, dus gewoon Young Americans. Nou, dan weet u dat ook weer dat het zo heet. Oké, nou hartstikke mooi. Voor Zandvoort en de regio. Ja, nou dat is een verkeerde ding, want dit is nog helemaal geen tijd voor het regio nieuws. Dit is nog voor ons hier. He? Er is helemaal geen tijd voor het regio nieuws. Veel te vroeg ervoor. Maar goed, ik had een andere plaat. Komt straks wel goed. Komt straks wel goed. trusted friend. We've known each other since we were nine or ten. Together we climb hills and trees, learned of love and ABCs. Skinned our hearts and skinned our knees. At you and me, it's hard to die when all the birds are singing sky. Now that the spring is in the air, Pretty girls are everywhere. For me. I was the black sheep of the family.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 We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills we used to climb just seasons. Lekker hoor, de Fortune, Seasons in the Sun. Nou, dat weinig fantasie met die mist vandaag. Ik zie er weinig van, uh, van, die, uh, van die mist en zo. Ik zie er eh, ik zie, uh, van, die zon. Nee, ik zie niet zoveel van die zon. Maar goed, dat maakt niet uit. Eh, we kan ons het leuk, bedoel, het is even goed leuk. niet Ja. Nieuw. En dit is Soothe Night. En dat heet The Whale. the Night. En het liedje dat heet uh, The Whale. Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Zo. dit is uit Fifty Shades of Grey, hè? Earned It heet het. You make it look like it's magic, don't you? Cause I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being Oh, so you don't pay it, don't pay it. No mind, mind, mind. We live in our lives. afkomstig uit uh, eh, Fifty Shades of Grey was dit. En uh, dat, heet uh, eh, Undit. Prachtige plaat overigens. Ja, ja, het is een hele mooie plaat. U luistert nog steeds naar CFM, dames en heren, op deze prachtige... Op deze prachtige, hoe heet het ook weer? Oh ja, woensdag. Het is woensdag vandaag, hè? Toch? Ja, het is woensdag vandaag. Oké, nou, eens even kijken of het nou allemaal werkt zoals het werken moet. FM. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en dat betekent dan uh, het regionieuws voor deze eh, prachtige woensdag. Jawel. Zo, even de papieren erbij. Dan moet dat nog maar weer eh, om elkaar hebben. Goed, voor het laatst was er op 11 augustus 1999 een zonsverduistering in Nederland te zien. Op vrijdag 20 maart tussen eh, half 10 en 11 uur 48 is er een herhaling van dit fenomeen. Fenomeen, jawel. Eh, de maan schuift eh, vanaf de aarde gezien voor de zon langs. In 1999 was er een totale zonsverduistering, maar de truc gaat vrijdag in Nederland niet op nu zal ongeveer 84% van de uh, zondiameter bedekt zijn. En dan moet je nog mazzel hebben dat het niet bewolkt is natuurlijk, want anders dan wordt het helemaal niks. Circa 10.37 uur 37 is het hoogtepunt en daarvoor is een eclipse te bekijken die aan de rechterzijde van de zon steeds groter wordt. Het spektakel duurt totaal 223 uh, eh, uur omdat de maan ten noorden van de zon schuift, is de verduistering in het noorden sterker. Reden voor liefhebbers om voor, ehm, vorige week onder andere vanuit Amuiden de boot naar Newcastle te nemen... om vanuit die stad in noordelijke richting verder te reizen. Zonder speciaal brilletje tegen de zon inkijken is niet aan te bevelen. Wie geen bril heeft, kan een cd'tje gebruiken. Zo. Zo hoort het. Momenteel gaan er elke week 273 kratten voedsel naar klanten op 10 uitdeelpunten in Zuid-Kennemerland. De voedselbank Haarlem, die volledig draait op vrijwilligers, staat woensdag 18 maart stil bij haar 10-jarig bestaan. De vrijwilligers worden dan in de watten gelegd en in het zonnetje gezet. Moet die wel schijnen. Deze mist, eh, oeh, hè? In Zandvoort maken 24 gezinnen gebruik van de voedselbank. Bestuurster van een auto is gistermiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Zandvoorterweg in Aardenhout. Rond 16.15 uur botste een busje ter hoogte van de verkeerslichten bij de Van Vollenhovenlaan op zijn voorganger. Ambulancebroeders hebben de bestuurster van de aangereden auto eerste hulp verleend. Zij is voor verdere zorg overgebracht naar het ziekenhuis. Een kind dat de passagier in bij de passagier in de auto zit, kwam er met schrik vanaf. Ook de bestuurster van het busje raakte niet gewond. Wel liepen bij de voertuigen schade op. Goh, leuk hè, zo'n piepje. <laughs> Hakim, bekend van Sesamstraat, is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Prins Bernhardlaan in Haarlem. Hij werd op zijn scooter aangereden door een auto. Hakim maakte een flinke klap en kwam via de voorruit van de auto op straat terecht. De Nederlands-Algerijse artiest is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zowel de scooter als de auto raakten flink beschadigd. De toedracht van het ongeluk is onduidelijk en wordt nog onderzocht. Oh, Meer dan 100 DJ's staan dit jaar op het programma van Dance Valley. De 21e editie van het festival is in recreatiegebouw Sparenwoude. Vindt plaats op zaterdag 1 augustus en biedt extra ruimte aan liefhebbers van harde dansstijlen. Dat maakt de organisator UDC dinsdag bekend. Nog gewoon weer de zeeweg rijden. Waar we afgelopen zondag nog eh, beweerden dat jij de kans loopt omvallende bomen op je auto te krijgen, meldt de gemeente Bloemendaal nu iets anders. Tussen 16 en 20 maart zouden de populieren aan de zeeweg gekapt moeten worden vanwege afgestorven takken. De zeeweg moest in de, eh, deze tijd afgesloten worden. Maar door een verandering van de werkwijze is deze afsluiting vanaf vandaag weer opgeheven. Zo worden, we, eh, worden, nu vanaf het fietspad, worden nu vanaf het fietspad geveld. Maar dat is alleen het zuidelijke fietspad. Dus fanatiekelingen op een stalen ros kunnen gewoon aan de andere kant van de weg terecht. De dode takken en gekapte populieren zullen dus niet meer het wegdek richting Bloemendaal aan zee ontsieren.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 Maar met 11 tot 13 graden is het nog steeds aangenaam lenteweer. Vanavond en vannacht zijn er flinke opklaringen en het blijft droog. De wind is machtig uit het noorden en de temperatuur daalt naar 5 graden. sometimes phones. They groom the coastline here. It's in this. North Dakota. Uh, I think I love you, but don't even know ya. Hey, Massachusetts. Hey, Minnesota. I think I love you, but don't even know ya. Hey, Carolina. Hey, Oklahoma. I think I love say dat Good Time Better Times.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 Maar eh, even kijken hoor, ik moet die andere hebben. Ja, we moeten wel de goede muziek hebben. Het loopt vandaag niet zo. <laughs> Computers doen niet wat, ze, wat, ik, wat ik wil dat ze doen. Dus eh, nou ja. In ieder geval heb ik voor u de bioscoopagenda. Bep! Paddington is een live-action animatie gebaseerd op de populaire kinderboeken van eh, Michael Bond over de beer Paddington. En die draait, eh, dat gaat u, kunt u gaan zien, die animatie op woensdag 18 maart op, eh, om eh, half vier. Op zaterdag 21 maart ook om half vier. Op eh, zondag 22 maart om half vier. En op woensdag 25 maart om half vier. SpongeBob 3D. Spons op het droge. Dus de laatste week om hem eh, te kunnen gaan zien, eh, dames en heren. Dus zorg dat je erbij bent. Woensdag 18 maart en zaterdag 21 maart draait hij om half 2. Michiel de Ruiter is een, eh, het is een epische avonturenfilm over het leven van Nederlands grootste zeeheld. Donderdag 19 maart en vrijdag, of donderdag 19 maart draait hij om 7 uur. Dan hebben we hem op vrijdag 20 maart. Alsmede zaterdag, zondag eh, om half tien. Maandag weer om 7 uur. En dinsdag is dat ook zo. Dan natuurlijk eh, de film waar we net al muziek uitgedraaid hebben. Fifty Shades of Grey. Donderdag 19 maart draait hij eh, om half tien. En dan vrijdag, zaterdag en zondag om 7 uur. Maandag weer en dinsdag weer om half tien. Tot slot, vanavond natuurlijk filmclub Simon van Kolm. Altijd fantastisch wat die mensen doen. Eh, fantastische films draaien. Simon van Kolm, u weet het, was Zandvoorter. En hij was ook een zeer groot filmkenner. Vanavond presenteren ze de Italiaanse speelfilm eh, Il Capitale Umano. Hoor even, hè. Il Capitale Umano. Een <clears throat> stijlvol Italiaans drama waarin het lot van twee families met elkaar verstrengeld raakt na een verkeersongeluk. Zoals gebruikelijk begint deze film om half acht. En eh, dan moeten we vooral natuurlijk niet vergeten erbij te vermelden... dat een en ander allemaal te zien is in Circus Zandvoort. Eh, daar kunt u dat allemaal zien, deze prachtige films.